Keizer zegt tegen de krant dat haar partij wat te kiezen moet hebben... dat ze belangrijk vindt dat er een vrouwelijke partijleider komt... en dat ze veel ervaring meebrengt als jurist, wethouder en Tweede Kamerlid. Sinds drie jaar is ze staatssecretaris van Economische Zaken. Keizer noemt zichzelf ruimdenkend conservatief met een sociaal hart. Ze sluit samenwerking met Forum voor Democratie niet op voorhand uit. De jongen doet dat ook niet, maar zegt dat hij dat liever niet wil. Korpschef van Essen zegt dat hij klaar is met het constante besje van de politie. Wat we ook doen, altijd is er wel iemand die vindt dat het anders had gemoeten, zegt hij in de Telegraaf. De korpschef van de Nationale Politie reageert ermee op de kritiek op het optreden zondag... na de demonstratie op het Malieveld tegen de coronaregels en de handhaving bij andere demonstraties. Politiebond ACP zegt tegen het AD bang te zijn om de grip op de samenleving compleet te verliezen... Minister Rapperhaus zegt dat hij zeer achter de manier staat... waarop de politie zondag optrad op het Malieveld. De komende dag gaat hij om tafel met voorzitters van de politiebonden... de Centrale Ondernemingsraad en de korpsleiding. De Hajj in Saoedi-Arabië eind juli gaat dit jaar door... maar alleen voor inwoners van het land zelf. Ook ouderen zijn dit jaar niet welkom op de pelgrimstocht... De autoriteiten hebben dit besloten in de hoop het risico op een uitbraak van het coronavirus te beperken. Bezoekers die nog wel mogen komen moeten voldoende afstand houden en hun gezondheid zal vooraf gecontroleerd worden. Vorig jaar trok de Hajj nog zo'n 2,5 miljoen moslims. Het weer, minima vannacht rond 10 graden, overdag volop zon, door 23 graden op de Wadden tot 28 in Limburg.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 ta ta ta ta ta ta van informatie op 106.9 FM en kabel 104.5. ZFM Hmm. I'm coming home. Most people buy it but you feel it's one that we can all jump on the boat. Take your chance, don't be afraid.